uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Nieuwe cijfers bevestigen het beeld dat steeds meer bestuurders en passagiers van fatbikes na een ongeluk in het ziekenhuis belanden. Volgens kenniscentrum Veiligheid NL moesten het afgelopen voorjaar 115 mensen naar de eerste hulp. In de eerste maanden van het jaar waren dat er 25. De Tweede Kamer debatteert deze week over een leeftijdsgrens voor fatbikers. Autoriteiten in Congo hebben dit weekend honderden gevangenen vrijgelaten. Ze zaten in een overvolle gevangenis in Kinshasa. Volgens Amnesty is er binnen een schrijnend gebrek aan drinkwater en medicijnen. De gevangenis wordt ook wel de hel van Kinshasa genoemd. President Zelensky heeft in de Verenigde Staten een fabriek bezocht... waar wapens voor het Oekraïense leger gemaakt worden. Zelensky kreeg een rondleiding en bedankte de medewerkers. In de munitiefabriek wordt een bepaald type artilleriegranaat gemaakt... waaraan Oekraïne een groot tekort heeft. Het slachtoffer van de steekpartij op de Rotterdamse Erasmusbrug is gisteren herdacht. De 32-jarige Duitse man werd donderdag uit het niets doodgeschoten. Doodgestoken, pardon. Het Openbaar Ministerie houdt rekening met een terroristisch motief. In België is een man overleden bij een motocrosswedstrijd. Het gaat om een toeschouwer die geraakt werd toen een motocrosser uit de bocht vloog. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De politie in Oost-Vlaanderen heeft de motor in beslag genomen. De Sociaal-Democratische Partij SPD heeft de verkiezingen in de Duitse deelstraat Brandenburg gewonnen. In de peilingen werd winst voorspeld voor de radicaalrechtse AFD, maar die werd nip tweede. De AFD komt niet in de regering van Brandenburg, want andere partijen willen er niet mee samenwerken. Het weer, de dag begint met wat regen vanuit het zuiden.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 Een strijdgroep in Irak claimt dat het vannacht met drones... een Israëlische militaire post heeft aangevallen op de Golan-hoogvlakte. Israël heeft nog niet gereageerd en er zijn geen berichten over schade of slachtoffers. In Congo zijn dit weekend honderden gevangenen vrijgelaten. Ze zaten in een overvolle gevangenis in Kinshasa. Volgens Amnesty is er een, binnen een schrijnend gebrek aan drinkwater en aan medicijnen. De sociaal-democratische partij SPD heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Brandenburg gewonnen. De radicaal-rechtse AFD werd tweede.